Kees Rood met het NOS-journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg maakt zich grote zorgen over de patiëntveiligheid in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. De inspectie vraagt zich af of het ziekenhuis de uitbraak van een multiresistente bacterie voldoende onder controle heeft. Vanochtend werd duidelijk dat er weer vier patiënten zijn overleden die besmet waren met de bacterie. Daarmee is het aantal opgelopen tot 25. Het OM onderzoekt hoe het kan dat een man gisteren in Middelburg zijn ex-schoonouders om het leven heeft gebracht, terwijl hij al in beeld was bij de politie. Hij stak vorig jaar het huis van zijn ex-vriendin in brand en raakte daarbij zelf ernstig gewond. Hij lag maanden in het ziekenhuis, maar mocht daarna zijn rechtszaak thuis afwachten. Gisteren werd hij na een klopjacht opgepakt. Drie mannen hebben werkstraffen gekregen voor het uiten van bedreigingen na de schietpartij in het winkelcentrum in Alfa aan de Rijn op 9 april. De zwaarste werkstraf was 120 uur onvoorwaardelijk, de lichtste 120 uur werkstraf waarvan 60 voorwaardelijk. De zaak tegen twee andere verdachten is aangehouden. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy ontmoeten elkaar vanavond in Brussel. Ze willen met een gezamenlijk voorstel komen over de schuldencrisis in Griekenland. Verschil van mening is er nog over de steun van banken. Duitsland en bijvoorbeeld ook Nederland vinden dat de banken moeten meebetalen. Frankrijk is hier tegen. Morgen is er een eurotop in Brussel. De nieuwe trainer van Feyenoord wordt zo goed als zeker Ronald Koeman. Koeman en Feyenoord willen geen commentaar geven, maar volgens ingewijden bereikt hij nog deze week een akkoord met de Rotterdamse club. Hij moet de opvolger worden van Mario Been. Het weer, vooral in het westen zon, verder hier en daar buien, mogelijk met onweer.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 On est déjà dans l'ambiance à peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas Avec bien plus de cibles que Travolta Pas le temps de souffler, dans la foule on part en reconnaissance C'est la seule chose à laquelle on pense Chacun fait son numéro pour en avoir un Vu qu'entrer sans rien, pas moyen Ces soirées là ah, ah, ah. on toi-même, tu sais pourquoi. Ah pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans ces soirées là tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger. faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé, elle est si J'en suis resté bouche bée En temps normal abordé j'aurais pas osé Mais tout est permis dans Cette soirée là uh-huh, uh-huh. On on branche Toi-même tu sais pourquoi les aime, la soit qu'elle fait qui font la craquer quand mes yeux sur elle se sont braqués. Bon là, elle est seule, je fais quoi, je vais lui parler Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir Bon, j'y vais sinon, je vais encore le regretter. Ah, enfin, c'est décidé, peut-être que ce soir. T'inquiète, la soirée ne fait que commencer. Cette soirée-là, On brasse, on branche. toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. qu'on aime tout C'est plus jusqu'à l'eau, bébé. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que tous celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que tout le monde main dans la main, Allez maintenant tous ensemble, en haut, en bas. C'est jusqu'à l'eau verkeersupdate. ZFM pay the bill, you taste the wine Driving back in style in my saloon stasera non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più se bastasse una vera canzone così di quelli che sono lo sbaglio dedicato quelli che non avuto ancora niente e sono quelli che stanno aspettando dedicato a tutti sognatori per questo sempre più da Gracias.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 I swear she must believe it's all heaven sent Hey boy, you better bring the woman around To the sad old truth and dirty bad boy. Big idea, Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put the money on the table and drive it off the lot.